De dekkingsgraad van een paar grote pensioenfondsen is verder weggezakt onder de 105 procent. Het minimumniveau dat verplicht is gesteld door de Nederlandse bank. Zo is de dekkingsgraad van zorg en welzijn in het tweede kwartaal naar 99 procent gezakt. Vorige week maakte ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, bekend dat de dekkingsgraad met 95 procent ver onder de minimumeis staat. Aartsbisschop Tutu trekt zich terug uit het openbare leven. Op een persconferentie in Kaapstad zei de 78-jarige Zuid-Afrikaan dat hij het rustiger aan wil doen. Na februari volgend jaar is hij van plan geen interviews meer te geven. Bel me niet, ik bel jullie, zei hij tegen de verzamelde pers. Tutu kreeg in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn strijd tegen de apartheid. Na de val van het apartheidsregime was hij voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Een van zijn recentste publieke optredens was bij de opening van het WK voetbal. Hij stond toen dansend op de tribune. Informateur Lubbers heeft bij het begin van zijn informatieopdracht gezegd dat alle opties voor hem openstaan. en vertelde dat de koningin het verstandige leek dat de minister van Staat nu alle fractieleiders opnieuw spreekt. Lubbers wil haast maken met zijn werk. Als ideale uitkomst van zijn informatieopdracht ziet hij dat hij een formateur kan adviseren waarmee ook de kleur van de gewenste coalitie duidelijk wordt. In de Duitse zedenzaak op Ameland hebben tot nu toe twee verdachten bekend. Dat meldt de Duitse politie. Tijdens een vakantiekamp van een sportclub uit Osnabrück zouden een paar weken geleden minstens zes jongens eh, van 13 seksueel zijn misbruikt. Volgens de Duitse justitie hebben andere kinderen van de club zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan misbruik op de slaapzaal. De begeleiders zeggen dat ze niks hebben gemerkt. Het weer bewolkt in het zuiden mogelijk een bui, maximum temperatuur 24 graden.